Ook een hele gave film, maar de soundtrack die is minstens zo goed, want die regisseur Quentin Tarantino die kan als geen ander muziek verwerken in een, in een film. Dat bewijst hij ook weer met die, met die laatste, als je die soundtrack ziet. Qua, het staat eigenlijk vooral eh, ja, rock en roll op, beatmuziek, eh, hè, rockmuziek, soms ook een beetje psychedelisch. Maar eh, de, naast de soundtrack zelf zijn er ook nog een aantal nummers ehm, ja, een beetje in de soul, soulhoek, zeg maar. Maar er staat echt één, één funkplaat op de soundtrack op de cd zelf. Dat is deze van The Village Colors. uit Los Angeles komen ze. begonnen in ja, begin jaren 60 al als Marcy and the Imperials. Maar dat werd dus later eh, de Village Cars. En dit was eh, toch wel hun meest succesvolle plaat. Alhoewel, het, heeft niks gedaan. Ehm, ook hier niet in Nederland. Eh, maar toch wel leuk, want eh, ja, iedereen eh, herontdekt het nou eigenlijk. The Village Colors en Hector. Dan, dankzij dus de soundtrack van Once Upon a Time in Hollywood. Want daar staat hij op. Vette funk. Village Colors, Hector, vrienden, welkom. Welkom bij een nieuwe Break de Week. Het is woensdag, je bent weer aan de goede kant van de week. Voordat je het weet is het alweer weekend, hè. Eerste, nou... eerste week dat echt overal in heel, heel Nederland zeg maar, de, de scholen zijn begonnen, officieel. Kijk, dat is mooi. Ehm, en natuurlijk, ja, hè, vorige week toen was het nog uh, takkenwarm. En nou merk je wel een beetje dat de herfst zijn intrede heeft gedaan. Maar goed, woensdagavond 4 september 2019, 9 uur geweest, het kan maar één betekenen. Het is tijd voor een nieuwe Break de Week. deze die kennen we allemaal. Ja. Eigenlijk een beetje zonde om door het intro heen te gaan praten, maar goed hè. Opening sing is wel de het antwoord op de vraag van welke dag was het gisteren? Want inderdaad, het was the 3rd of september, dat was gisteren. En de zanger van de Temptations, hij wilde het eigenlijk niet inzinnen. Hè, want uh, the day I always remember, because that day was the day I did it died. Echt gebeurd. Daarom wilde hij het niet inzinnen, moest hij toch doen.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 Hij wilde het eigenlijk niet opnemen. Vanwege die openingzinnen. Hè? It was the 3rd of September, the day I always remember. Because that day was the day my daddy died. En het bleek ook nog eens waar gebeurd te zijn. Ehm, het eh, werd geschreven door eh, Norman Whitfield en eh, Barrett Strong. Het origineel was eigenlijk voor, The de Undisputed Truth. Die je nog het meeste kent van Smiling Faces Sometimes. Eh, maar die namen het als eerste op. En later eh, natuurlijk, in hetzelfde jaar nog, eh, een half jaar, later, The Temptations. Papa was a Rolling Stone. Zij maakte er een nummer 1 hit van. Het stond drie weken op nummer 1 in de Amerikaanse, ja, de Amerikaanse hitlijst, de Billboard Hot 100. Het won drie Grammys het jaar erop. Heel succesvol en ongetwijfeld de groot, namens de grootste hit van The Temptations samen met My Girl. Hè, wat een toch wel een flink jaar, aantal jaar ouder was. Ja. En er stond ook een, een aantal maanden geleden op eh, nummer 3 hè, in onze Motown Top 60. Het legendarische label Motown, waar dit ook vanaf kwam. Uh, bestaat dit jaar 60 jaar. Het stond ook in die lijst, nummer 3. Op nummer 2 stond dan Superstition van eh, Stevie Wonder. En op 1 What's Going On van Marvin Gaye. Hij was de leadzanger van The Temptations, Dennis Edwards, samen met Cedar Garrett. Dit was Motown. Uh, iets latere periode van eh, Motown. De echte hoogtijdagen die waren al lang voorbij. Maar toch werd dit nog een flinke solo-hit voor eh, de zanger van de Temptations. Dennis Edwards, een eh, aantal jaar geleden toen overleed hij. En de rest die hoort, eh, dat is uh, eh, Sida Garrett. En dat is wel leuk, want eh, die, toen dit in, de, in de top 40 stond... en dan hebben we het over 1987, na zomer van 1987... toen dit in de top 40 terecht kwam, ook echt een paar weken daarvoor... Toen kwam ook Michael Jackson met I Just Can't Stop Loving You binnen in, in de top 40. En daar deed zij ook op mee. Uh, kwam toen ook op nummer 1 eh, terecht. Kreeg zij nooit officieel een, eh, een, een, credit voor. Maar toch wel een leuk feitje. We werden tegelijkertijd een hit. Allebei met uh, Garrett. Dus ook op de vocale. Dennis Edwards, Don't Look Any Further. Ach, ach, ach, ach, ach. Veel nieuwe muziek. En ja, deze, hij blijft, blijft maar niet vervelen, deze nieuwe. Van Brittany Howard. En stay high! 20 september dan komt er uh, de buurtplaat uit. Jame, zo gaat dat heten. En dit is daar de geweldige single Stay High van. En ehm, ja, dat zij eh, echt wel wat kan dat weten. Want zij is natuurlijk de zangeres van eh, de Alabama Shakes. Hè? Eh, ook een beetje hetzelfde geluid. Bluesy, rocky en ook zeker wat, wat soul erin. Ehm, dit is de nieuwe single Stay High, Brittany Howard. Ehm, ja, als jij nog een leuke plaat hebt, ik zou zeggen vragen maken gewoon aan. Doe je heel makkelijk 013 1344 of via facebook.com slash maartenlog. En denk eraan, het mag echt van alles zijn. als het maar een beetje in die soul-funk hoek is. Dus heb je nog een, lekkere soul of funk plaat uit de 60s of een, eh, een floor filler, een lekkere disco track, een op, obscure club track uit de 70s of 80s? Geef hem dan maar aan, eh, of geef hem maar door. Vraag hem aan via facebook.com slash Dit zijn de spinners. And could it be I'm falling in love? Spreek de Week waar je naar luistert. Met de beste soul, funk, disco en af en toe een mespuntje jazz en soms ook iets nieuws. Dit waren de Spinners. En de Spinners die hadden eigenlijk een eh, jaren 70 en een eh, jaren 80 periode. De jaren 70 had je I'll Be Around en eh, It's a Shame en deze Could It Be I'm Falling in Love. En je had ook een jaren 80 periode, The Rubber Band Man, alhoewel ja dat was al iets eerder, maar ook Working My Way Back to You en Cupid I've Loved You for a Long Time. En eigenlijk beide periodes vond ik wel erg fijn, maar vooral die beginperiode, begin jaren 70, Could It Be I'm Falling in Love van de Spinners. Dit is Prince. had grown accustomed to her style. She had the cutest sass he ever seen. He did too, they were meant to be. They loved to kiss on the steps of his side. It looked like rain on birds do fly. I love you, baby, I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me at another world, space and joy. Who's that rebel, mama? girls and boys. He gave her all the love that anyone can, but she was promised to another man. He tried so hard not to go insane birds to fly. Looks like rain. I love you, baby. I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Who's up with them, mama, girls and boys? Baby, love is so real. I can take the break up if you say that you care. He had to run away, his pride was too strong. It started raining, baby, the birds were gone. Oh, love you, baby. I love you so much. baby. maybe we can stay in touch. Meet me at another Meet world. Another world, space. Vous êtes très belle, vous êtes très belle, mama, girls and boys. Oh. Vous étiez de l'autre côté de la salle, vous dansiez si fort, je sentais votre parfum. Votre sourire me dit que nous devrions nous parler sur la piste de danse, baby. Fais cet appel pour moi, ah, oh oui, baby. Sexe ah, oh. ah, oh. vous pourrez, oh. ne résistez pas. Vous savez que vous aimerez ça, baby. Oh, oh. je vous enlacez avec mes champs, baby. Pendant des heures, je veux vous étonner, baby. Fleurs dans votre bain, amour dans vos draps. Faire l'amour, faire l'amour, nous nous rencontrerons. Prince. Dit kwam eh, van het album Parade. Een van de succesvolste albums van, uh, ja, de, van, van Tough Hè? Eh, Prince, Girls and Boys. Ehm, van het album Parade. Dus succesvolle plaat was dat. Want dit stond erop Girls and Boys. Maar ook Mountains. Sometimes It Snows in April. Misschien wel de mooiste. Niet de beste, maar in ieder geval de mooiste die hij ooit heeft gemaakt. En ook de mega hit Kiss. Die stond er ook op. En eh, ja, dit is ook Girls and Boys met eh, ja, dames. Heel veel dames op de achtergrond. Natuurlijk uh, Sheila E. Hè, die deed natuurlijk ook de potten en pannen bij, bij Prince. En ook Lisa Coleman en Wendy Melvoin van het duo Wendy en Lisa. Die deden ook mee op deze track van Prince. Girls and Boys. Nieuwe muziek is er ook. En ehm, ja, even in het bijzonder. Nieuwe muziek uit Nederland. Dit is een nieuwe zin van Mel en Vintage Future. Ze hebben ook een waanzinnig album. Dit is een nieuwe passing by, and I'm willing just to give it one more try. There ain't no law in your fancy world. Is there love to keep this alive when it comes to me? To live in your fancy world, Cause you passing by, and I'm willing just to give it one more try. like angels. That was fun, bro. Dat is eh, de nieuwe single. En je weet het, na een nieuwe, de nieuwe single dan krijg je altijd een oudje. En eh, in dit geval is het een, eh, een hele oude. We gaan terug naar het jaar 1967. Ooit gehoord van de Fifth Dimension? Vast wel. Hè? Die hadden één, mm, in, nou, in ieder geval ook in Nederland, een wereldhit. Dat was die Aquarius Let the Sunshine In. Maar deze, deze was ah, misschien nog wel nog groter. Maar die hoor je eigenlijk nooit meer. Fifth Dimension. Up, up and away. Would you like to ride in my beautiful balloon? Would you like to? Wat een waanzinnige plaat dit. Ja, in Nederland kennen we eigenlijk eh, maar, eh, kennen we ze maar van één hit. Aquarius, Let the Sunshine In. Maar dit hadden ze ook gewoon gemaakt, toch? The Fifth Dimension en Up, Up and Away. In eh, Nederland deed het helemaal niks, maar in Amerika daar werd het gewoon top 10. En eh, in Canada en Australië daar werd het zelfs nummer 1 deze van eh, de Fifth Dimension. Geschreven overigens door eh, Jimmy Webb. of Jimmy Webb, hij was ook verantwoordelijk voor Witch the Lightman van Glenn Campbell. En ook nou, MacArthur Park, later door Donna Summer gedaan. Heeft hij allemaal geschreven. En het was ook heel erg succesvol bij de Grammys. Want het won namelijk Record of the Year, Song of the Year, Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals. En ook eh, best Performance by a Vocal Group en uh, Best Performance by a Chorus. Zo, so, nou, nou de ijzerkast staat vol. rumble make you hear. I'm professor of the rap, and when I speak, I guarantee that my lines will not be weak. They say a mind is a terrible thing to waste. That's why I'm here and on the case, wrapping up every mind with a special degree in sociopsychology, P.E. The Gary Bird experience is my course. When you take my class, you will feel the force, cause I know the roots that the rap is from. When I speak to you, I am not dumb hear my rap and begin to dance. And I promise you this, you will advance. You may have seen the Raiders from the Lost Ark, but you still left the theater in the dark. So clap your hands to the beat as the wonder sound and the GBE shine on the crowd. Not the slickest rapper that you ever knew. Ever worn the crown, though they wanted to, but they'll want to until they die. Not a man of science with a PhD, not a lady of law, master's degree. Will wear the crown unless they can see a unique reality. You see, when you say you wear the crown, then make sure you know it is profound. case it sounds like a mystery, I'm a talking about our story. It can make Akhenaten nod to you, it can make Nefertiti thanking you. With the crown you in a rut. Go see the mighty kingdom of King Tut. It will blow your mind, no doubt it's true. Cause guess what? King Tut looks just like you. You are Cleopatra, queen of the Nile. The sun would wink when it saw you smile. You were the Hannibal of the history book. And the earth would tremble at your very look. You were the builders of the pyramids. You are the face up of the Sphinx. You rode on the Nile in grace and style. Look at yourself today and think. See the hieroglyphics up on the wall like the dancers on the floor. They will not fall you take one look, it will astound, and then you will see who wears the crown. Ah, een van de beste rapplaten ooit gemaakt. Gary Bird. En de GB Experience en eh, The Crown. En inderdaad, je hoorde het goed op de achtergrond. En eh, hij produceerde het ook. Stevie Wonder, die deed gewoon mee. Te gek hè, dit. Eh, hoor je eigenlijk, nou, laten we zeggen, nooit. Nou, ik heb het in heel mijn leven tot nu toe heb ik het één keer op de radio gehoord. Eén keertje dit. Gary Bird en de GB Experience, The Crown. En Stevie Wonder die deed dus mee. Dit is nieuw, dit is de nieuwe zin van Rule, nog maar 16 jaar. Dit is Face to Face. I love that new dress you bought. Yeah, you sure look nice. Heard you like that new restaurant. You know I've been there twice. And the way that you switch up your hair, all of the moments we shared strolling the streets back in Rome. Oh, how I wish I was there. It ain't fair, no, it ain't fair. wonder, I wonder if you would feel the same if one day we meet face to face. I messaged you yesterday, haven't heard back yet. Did I do something wrong? Or is it something I said? and it hurts me inside. Cause it's killing my pride. To see you reply to all of these other guys. is ook Stevie Wonder. Had zomaar gekund. talking to screens all day. I know you don't even know my name, but I wonder, I wonder if you would feel the same if one day we meet face to face. Rule. Ja, wij weten eigenlijk nog niet zo heel erg veel eh, van deze meneer. Ja, dat hij 16 jaar is en eh, hij is geboren in eh, Londen. Volgens mij is hij dan opgegroeid in Australië. En nou, hij doet het redelijk goed. Zeker met dit liedje ook. Dit is helemaal nieuw. Face to Face, dat is de nieuwe single. Ja, en dit geluid dit komt je misschien bekend voor. Ken je de band Faxi nog? Die hadden één wereldhit. Eén, uh, ja, een eendagsvlieg eigenlijk hier in Nederland. Uh, eh, dat was de nummer 1 hit Get Off. Deze lijkt er inderdaad eh, best op. Dit was de opvolger. Deed eigenlijk helemaal niks. Gewoon niet verder dan de tippenraden. Maar is wel lekker. Hot number. Faxi bij Break the Week op de log. leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, Foxy Lady. Foxy eigenlijk eh, alleen bekend is dus van eh, die eh, nummer 1 hit Get Off. Maar dit was de single daarop en die deed eigenlijk niks. Maar leuk nog om af, en toe, af en toe een keertje te draaien in dit programma. Factie en eh, Hot Number. We gaan naar eh, Bobby Caldwell. En je weet het, als er niemand belt, Bobby Caldwell. Hij had, eh, een paar jaar geleden had hij ook nog een, een heel te gek project. Ehm, dat was Cool Uncle, samen met Jack Splash. heel wat goede zangvocalisten op mee. Dit kwam uit zijn eigen solo carrière. Natuurlijk What You Won't Do For Love had je, Open Your Eyes. Maar ook deze, Jamaica. And when life becomes too bizarre, and all my friends seem ordinary as compared to the Rastafari. No, I can't wait to see the city. Have a drink inside my favorite bar if you leave me. That's a pity. lekkerste plaat op eh, de woensdagavond. Van Bobby Caldwell, een eh, klein hitje weg het begin jaren 80. Jamaica. weer in eh, Jamaica, het is nu daar 33 graden en overwegend zonnig het is er nou, eh, het is er nou twee uur s middags. Hè? Dat is eh, natuurlijk anders. Bobby Caldwell en uh, Jamaica. En ja, natuurlijk ook een paar jaar geleden, vier jaar geleden... toen ook dat leuke project samen met Jack Splash. Cool Uncle. Deed heel wat andere vocalisten op mee. Onder andere May Harvon En dat is een mooie brug. Want die May Harvon die heeft ook weer meerdere projecten. Ehm, nou ja, goed. Een van die projecten dat is Taxido. En Taxido heeft dan weer eh, vorige maand een, eh, een eh, derde album gereleased. En dat heet heel simpelweg Taxido 3. Nou, dit is volgens mij, denk ik zo, de nieuwe single samen met Paris Alexa. En ehm, hoe heet hij eigenlijk? Those big brown eyes at me. As I was walking by, saw that your drink was dry. Seized a good opportunity. Oh, yeah. Electric magnetism in the air. Call me out. my zodiac sign. Now the ball's in my court, bouncing it back and forth, knocking down shots from the three point line. Uh, oh, oh, yeah, electric magnetism in the air caught me out of nowhere. Uh, oh, oh, oh, I must have met you a lifetime ago. Tuxedo samen met eh, de zangeres Paris Alexa. En eh, ik denk, ik vermoed de nieuwe single Vibrations, dat die, eh, dat hij zo heet. Goed, eh, we gaan even naar een, eh, een, een discogroep, een Amerikaanse discogroep. Uh, Chanson, Chanson. Uh, jij schrijft het als chanson, misschien, het is ook een mooi chanson. Een paar weken terug leren kennen. Ehm, eigenlijk een, een band, een groep die zich eind jaren 70 ja, heeft gevormd, opgericht. Ehm, eigenlijk ehm, ja, Ehm, als, met, als twee, twee frontmannen eigenlijk, twee banddragers zoals dat dan heet. Eh, James Jamerson Jr., dat is eh, de zoon van eh, de legendarische nou, Motown sideman James Jamerson en ook uh, gitarist David Williams. En ehm, eigenlijk hadden ze maar één hit, ja, One Hit Wonder en nummer 21 in Amerika. En je raadt het al, in Nederland deed het helemaal niks. Maar wat een lekker liedje van Chanson. Dit is Don't Hold Back. mooi chanson is het over. Don't hold back. Ja, laatste van dit uur dan. Dat is, uh, die is voor de barcase. Hè, de band natuurlijk met uh, eh, OJ's Wedding. De band uh, eh, begeleidde geregeld OJ's Wedding. En hij nodigde hen uit om ja, mee te gaan met zijn tournee. En eh, tijdens de vlucht op 10 eh, december 1967 toen uh, verongelukte het vliegtuig in een bevroren, ja, meerdere bevroren meren in Monono in de buurt van Madison ehm, in Wisconsin. En iedereen die, die kwam om het leven behalve de, de trompetist Ben Coley en die, die overleefde de crash en de bassist James Alexander, maar die was dan weer niet mee met het vliegtuig omdat hij wachtte op een, op een huurauto. Later kreeg deze band natuurlijk nog wel een, een nieuwe leven. Ook nog eh, leuke dingen gedaan in de jaren 80. Maar dit was toch nog wel eh, ja, de, de, misschien wel de, ja, de klassieker van deze band. Barcase en Soulfinger. Dit is het regionieuws. De Tilburgse schrijver Bart Smout heeft zijn tweede roman uitgebracht. Het is een verhaal over de weerbarstigheid van schuld. Zijn eerste roman, Lege Lijnen, dateert van 2009. De opvolger, De Geboorte van Schuld, is nu uit en wel tien jaar later. Tilburgse schrijver en publicist Bart Smout werkt traag, maar dat blijkt niet uit zijn nieuwste boek. Zijn verhaal heeft vaart. Na een azelende aanloop leest het prettig en gemakkelijk. Zo staat er vandaag te lezen in het Brabants Dagblad. Op 12 september is er een congres in de Hasseltse kapel. Dat gaat over de vraag hoe kunnen de kapellen en de pelgrimsoorden van Brabant voor de toekomst behouden blijven. Een beetje een aanleiding is het historisch feit dat 65 jaar geleden Tilburg tijdens een grote manifestatie bij de Hasseltse kapel onder bescherming van Maria werd geplaatst.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 fudge. Cause here come the judge. Don't nobody budge. Cause here come the judge. Judge Shorty is presiding today. And he don't take no stuff from nobody, no kind of way. Hey boy, take off that hat. Where do you think you're at? I know where you gon' be if you don't come the judge. leuk dat het getik ook eh, dat het dan heel goed bijpast Shorty Lang en eh, Here Comes the Judge. Werd een eh, heel klein hitje in, in Nederland, eind jaren 60. En ehm, nummer, de ja, nummer 30 in de top 40. Klein hitje. En ehm, ook dit kwam van Motown. Maar een paar maanden terug niet in onze Motown top 60. Hoor je me eigenlijk net te weinig voor. Maar wel leuk, Shorty Long en Here Comes the Judge, judge aan het eh, begin van eh, het tweede uur brede week op deze woensdagavond. Woensdag 4 eh, september. Ik wilde bijna augustus zeggen, maar nee, het is inmiddels september. Het gaat hard. 2019, 5 over 10. Goedenavond, welkom bij Break de Week. En ehm, ja, dit werd dan een heel klein hitje. De volgende plaat werd officieel in Nederland niet eens een hit. Wel lekker, lekkere disco eh, sound, de Philadelphia sound. De o zo bekende Philadelphia sound. McFadden en Whitehead, ook zij hadden, waren eigenlijk een eh, one-hit wonder met, eh, met dit liedje. Ehm, en je, ja, je zou denken, dan heeft het in, in Nederland niks gedaan. Dan zou het in Amerika ongetwijfeld wel iets hebben gedaan. Hè? Dat is meestal zo. Nou, dat klopt. Daar werd het nummer 13. Valt op zich ook nog wel mee. En in Engeland werd het zelfs nummer 5. Ik heb het over deze.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 Well, to nothing, nothing. Whitehead en uh, Ain't No Stopping Us Now. het eh, begin van eh, nou, het, het tweede uur breek, breek de week. Daarvoor Shorty Lang dus. En Here Comes The Judge. even back to the 80s. Even back to the 80s. Geproduceerd door Narada Michael Walden, Stacy Ladislau en Jump to the Beat. Baby Let Us en ehm, Jump to the Beat, geproduceerd door uh, Norella Michael Walden. Ze was 13 jaar toen ze het, uh, toen ze het inzong. En dan vraag je natuurlijk af hoe, eh, hoe oud zou ze dan nu zijn. even kijken, 52 is ze inmiddels. Dat is, is eigenlijk nog jong. Maar ja, dat is ook niet zo heel gek als je op een hele jonge leeftijd natuurlijk een hit scoort was wel de enige Daarna eigenlijk nooit meer iets eh, vernomen van Stacey Letters. Zo Jump to the Beat. En eh, nummer 1 ook eh, in Amerika. En hier in Nederland slechts nummer 15. Maar daar dus nummer 1 in het thuisland. Ehm, daarvoor McFadden en Whitehead. één No Stopping Us Now. De typische Philadelphia sound. Hè? Degrees hadden dat ook. En de OJ's. Maar zij ook... McFadden en Whitehead, één No stappen Us Now. En nou, die Philadelphia Sound zou eh, de volgende artiest ongetwijfeld ook wel ergens ehm, ooit ja, door beïnvloed zijn. En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Michael Kiwanuka. 25 oktober dan komt het eh, derde album uit, Kiwanuka, zo gaat het heten. En dit eerste voorproefje is al ontzettend fijn. You Ain't The Problem. bij Break the Week kijken we enorm uit eh, naar, dat debuut, of, eh, naar dat derde album van eh, Michael Kiwanuka. Dit is toch wel een van de betere liedjes nog steeds van het moment. can't deny myself. Show me the feeling. Ah, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie. Love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself. No need to die. I'm only human. I'm done. You got to put me on. I know if you come along, don't hesitate time feels the pain. You ain't the problem. myself, you are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling, I hear you calling, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing, don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. Michael Kiwanuka en uh, You Ain't The Problem. En je weet het, hè, na een nieuwe krijg je altijd een oude. Deze gasten die ken je, onder andere van eh, Stomp, maar ook van eh, Strawberry Letter 23. Deze hoor je niet zo heel vaak, daarom extra leuk om te draaien. Geproduceerd door niemand minder dan Quincy Jones, die er later ook nog een eigen versie van maakte, samen met Ray Charles en Shaka Khan. I'll be good to you. don't know. Alice Johnson. Het werd eh, geproduceerd door Quincy Jones. Deze, I'll Be Good To You. Ik denk 1976, eh, klopt dat? Ja, 1976 eh, was het inderdaad in de tipperade. Maar ook ehm, verder helemaal niks gedaan hier. Maar wel leuk ook om weer gewoon eens te draaien. En ja, Quincy Jones die produceerde het. En zeg je Quincy Jones, dan zeg je Michael Jackson. Maar ja, die heb ik vorige week gedraaid. Maar die produceerde wel alles voor Michael Jackson in eh, de jaren 80. Maar ik dacht van, ik ga het gewoon even hebben met je over Janet Jackson. Dat was een tijdje geleden dat ik de plaat van, eh, van Janet heb gedraaid. En zij had natuurlijk uh, mid jaren 80 een ontzettend succesvol album. Dat was het, het album Control, haar derde album. Dus vonden natuurlijk al die mega hits op. What Have You Done For Me Lately, Nasty, When I Think Of You en nog een aantal eh, leuke liedjes. Maar er moest dus een opvolger komen en dat werd uh, Janet Jackson's Rhythm Nation 1814. Ik denk dat dat wel eh, haar beste plaat is, uh, Rhythm Nation. Maar ook dit stond daarop, want van het album kwamen maar liefst acht singles. Ik herhaal acht singles. Net zoals eh, de broer, hè? die deed dat ook, haar oude, haar oude broer Michael. Het eh, album werd eh, geproduceerd door Jimmy Jam en Terry Lewis. Zij hadden een beetje die New Jack Swing sound hè, die toen erg populair werd. Dit kwam daar ook vanaf. Klein hitje, Miss You Much, Janet Jackson. Janet die kon er ook wat van nog. Oh, die drums die zijn ook zo goed. Jimmy Jam en eh, Terry Lewis, zij eh, produceerden de boel. Zij hadden alleen eh, samen met Janet Jackson al, waren zij goed voor 9 nummer 1 hits die zij produceerden. Los daarvan hadden ze ook nog eh, Human, van eh, de Human League hadden zij geproduceerd. Monkey hebben zij geproduceerd van George Michael, werd ook allemaal nummer 1. En ook nog uh, produceerden zij nummer 1. is voor Karen White, Boys to Men, Mariah Carey en Usher. Dus ja, ze zijn lekker bezig geweest in die periode. Die jaren 80 periode, maar ook nog zelfs 90s en zeros dus. Janet Jackson was het en Miss You Much. Wat een te gekke plaat is dat. Heel dat album is eigenlijk goed. Over uh, albums die helemaal goed eh, zijn eh, gesproken. De Tesky Brothers, zij hebben vorige, maand, vorige maand, twee maandjes terug, hebben zij een nieuw album gedropt zoals dat mooi heet. En dit is het openingstuk. De Tesky Brothers and Let Me Let You Down. Let me Alsof het al 15 jaar oud is. Alsof Otis Redding in eh, de zannen van de, de Teskey Brothers eh, is eh, geslopen. Is het niet? Let Me Let You Down. Het komt van het tweede album, het nieuwe album van de Teskey Brothers. Run Home Slow. Alsof het al 15 jaar oud is. Is het niet? Dit is wel 15 jaar oud. Candy Staten and I'm just a prisoner of your good loving. I'd rather be long than to be all alone. Cause if you leave me, my heart would grieve me, and my poor heart, no, no, just couldn't stand the pain. Though your love has got me in captivity. 6FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomopgoorlen.nl Gucci Family. Zij waren ook van eh, de Best Disco in Town. Het was een eh, Amerikaans meiden trio uit Philadelphia kwamen ze. En eh, zij hadden meerdere hits in het disco tijdperk. ja, eind jaren 70, begin jaren 80. Dit was eh, de laatste in Nederland in ieder geval. En ook een van de leukste. Give Me A Break. Daarvoor uh, Kenny Staten met... Uh, och, wat een waanzinnige plaat dat hè, eh, is dat. 15 jaar oud dit jaar. I'm just the prisoner of your good loving. We kennen eigenlijk nog het meest van Young Hearts, Run Free en You Got The Love. Maar deze die was nog veel beter dan die eh, twee bekendste bij elkaar opgeteld. En ze had ook nog een ander liedje, die doen we dan de volgende keer. Dat was eh, He Called Me Baby. Och, die is ook heel erg fijn. Ja, zeker waar. Nieuwe muziek. Het is de nieuwe van de eh, Black Pumas. De nieuwe zin heet Black Moon Rising. Under the rain, single die hebben we ook een aantal keer gedraaid bij uh, Week. Dat was Colors. En dit is uh, alweer de nieuwe, van, eh, de nieuwe single van de Black Boomers. De Black Moon Rising, zo heet hij. Ik heb een Neil, die kennen we van verschillende liedjes. De grootste hit, dat is toch echt wel Do That To Me One More Time. Maar je had ook nog daar jaren voor Love Will Keep Us Together. Deze die zat er precies tussenin. You Never Done It Like That. to be specific, ooh, you never done it like that. Who went and opened up the door? Oh, never done it like that. I thought the flame was dead and gone. Oh, but you've been learning, yeah. You never done it like that. How long has this been going on? Ooh, who's been teaching you? Hey, little man, I wanna shake your hand. One kiss from you, and I feel just like a lover. I did discover you're some kind of lover. climbing up the walls. Ooh, my love is growing, yeah. You never done it like that. You know you made me ten feet tall. Ooh, what you doing? Ooh, what you doing? Ooh, what you doing? You never done it, you never done it, you never done it like that. Ooh, what you doing? Yeah. I can't remember when. Captain Anthony en eh, You Never Done It Like That. Helemaal aan het eh, begin van dit jaar, toen eh, overleed de zanner, zanner Captain. In het dagelijks... kijk, ik, heb in één keer de hik. Ehm, hij, in het dagelijks leven heet hij Daryl Dragon. En hij overleed dit jaar op... begin dit jaar op 76-jarige leeftijd. Hij was ook nog ehm, toetsenist bij de Beach Boys is hier ook nog een aantal jaren geweest. Tussen 1967 eh, en 1972. Eh, maar het meest toch wel bekend van and eh, Captain New. Uiteraard, You Never Done It Like That. Captain heb in keer ja. Goed, ehm, ik werd hier in één keer vanmorgen op gewezen. De Amerikaanse band One Way, die heeft al een, een aantal weken een nieuwe single uit. Die uh, single heet New Old School. Met eh, nog steeds op vocalen. Ehm, ja, dat is um, L. Hudson. Doet het gewoon nog steeds. Maar hier kennen we, ze nog wel het meest van. En heel af en toe dan kom je hem ook tegen op een eh, ja, verzamelaar, een ethisch soul verzamelaar. One Way, Cutie Pie. Cutie pie reason why I love you so. I don't want you to go. You're the girl who makes me feel so good. pie, you brighten my day. So awesome. You really cutie pie. Een lekkere disco dit. Van de band One Way, Cutie Pie. Goed, dan eh, ga ik je voor de laatste keer uh, nieuwe muziek laten horen. Dit is eh, de nieuwste van Mavis Staples en die heet Chance on Me. I don't need a sky full of stars. just need one, just need one. You say that love is not in your cards. There's only so far you can run. goede platen uit eh, de laatste jaren. Dit is de nieuwste single Chance on Me van het album We Get By, dat in eh, juni uitkwam. En die gitaarsolo, och, die is zo verschrikkelijk goed in dit nummer. Goh, jaloersmakend. Voor alle andere artiesten dan, hè. Mavis Staples en uh, Chance on Me. Kreeg nog een verzoekje door. het ehm, gaat hier om de Franse disco drummer, Serone. En die kennen we eigenlijk maar van één hit. Dat is eh, Love in C minor. Die uh, scoorde die ooit in 1977. Eh, Wat nou, een bescheiden hit werd ook in, in Nederland. nummer 12 in de, in de top 40. Maar hij heeft nog veel meer leuke disco dingen gedaan. Onder andere ook deze. Nou, dan gaan we die draaien. Dit is Supernature. just down below. En het heerlijke disco liedje Supernature, of Supernature, ja. Van eh, de Franse drummer dus, Sarone. Fijn, fijn liedje. Ach ja, het zit er alweer op. Ah, het zit er alweer op. Ah, huilie huilie, het is alweer afgelopen. Nou, nog één. Nog één plaat. Ja, deze gasten die ken je. Waarvan eigenlijk niet. Ik noem even wat hits van ze. Hold on, I'm coming. Soul Man. I Thank You. Voor het luisteren. You Don't Know What You uh, Mean To Me. Ook een, nog een uh, toch wel redelijk groot hit van ze. Ja, en deze. En die hoor je eigenlijk dan weer bijna nooit. Can't You Find Another Way Of Doing It. Ik spreek je vrijdag weer. Hoi hoi.